uur. Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Ondanks een gerechtelijk bevel weigeren demonstranten in Canada een brug vrij te geven die ze bezet houden. Die ligt op de grens met de VS, waardoor er geen verkeer meer mogelijk is met het buurland. Volgens diverse media is het aantal demonstranten de afgelopen uren alleen maar toegenomen. De dus sfeer onder de betogers zou feestelijk zijn. Politie is wel aanwezig, maar doet volgens nog niets. Eerder werd ook al de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan de dagenlange durende blokkade. De demonstranten keren zich met hun actie tegen het coronabeleid in Canada. Een Nederlandse vrouw die als matroos werkte voor de marine... stapt naar de rechter in het Verenigd Koninkrijk... omdat ze zijn verkracht door een Britse officier. De vrouw werkte op de mijnenjager Willemstad... die twee jaar geleden deelnam aan een NAVO-missie. De verkrachting zou zijn gebeurd tijdens een feestje. Volgens de advocaat van de vrouw zit er na twee jaar nog altijd geen schot aan haar zaak. Ze stapt naar de rechter omdat ze wil dat de Britse marine erkent... dat er fouten zijn gemaakt in haar dossier... en ze eist ook een schadevergoeding. In Dordrecht zijn meerdere mensen geraakt, eh, gewond geraakt bij steekpartijen... die plaatsvonden op twee verschillende plekken in de stad. Volgens de politie hebben de twee incidenten met elkaar te maken. Er is een aantal verdachten opgepakt, maar hoeveel is niet bekend. Er zijn drie gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden niet in levensgevaar zijn. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de eerste beelden vrijgegeven... die zijn gemaakt door de James Webb ruimtetelescoop. Op de beelden is een ster uit de Grote Beer te zien. Voor die ster is gekozen omdat hij zich in de buurt van de telescoop bevindt... en bovendien vrij fel is. De kwaliteit is nog niet optimaal... omdat de spiegels van de telescoop nog niet zijn uitgelijnd. De James Webb is de opvolger van de beroemde Hubble-telescoop. Het weer, het is vrij droog en helder. Op veel plaatsen vriest het een beetje. Overdag is er veel zon. In de loop van de dag ontstaan er wat wolken, maar het blijft droog.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 Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam Lief voorbij en dacht meteen van zij is bang Met jou maakt het mij niet uit waar ik beland Santo Domingo of Ibiza Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf Maar als je mij vandaag wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, wordt het zo benauwd. Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, wordt het zo benauwd. Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? iets herinneren, baby, waren het die nachten. Jij bent speciaal, maar dat kon ik al verwachten. Jij bent van mij, van mij, van mij. Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby, zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor het laat je niet meer gaan. Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, wordt het zo benauwd. Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, wordt het zo benauwd mevrouw, wat doe je nou? Het is die rapper met die Spaanse flow. Ik chillen met een VIP, ben met Spaanse host. Mijn naam is groot, geloof me, ik was daar gebroken. Als ik spit, komen rappertjes in ademnood. En dat weet je, niemand die het doet als de mokro en zijn neven. Zeggen niet me kijk je in die mokro Alles gaat goed, ik ben niet ontevreden. Als jij slim, maar moet dom gaan spelen. Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij dag met meteen van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit waar ik ben. Santo Domingo of ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik zo is gelopen. Jij, je bent mijn day one. En ik ben je man. lieve schat, had je dit verwacht? Dat wij elkaar weer tegenkwamen. Duizenden verhalen, we leken te verdwalen. Maar nu zo is gelopen. Jij, je bent mijn day one. En ik ben je man.